uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op de Vlaamse Julie van Espen... heeft volgens Belgische media een lang strafblad. Hij is onder meer twee keer veroordeeld voor verkrachting. In een van die zaken loopt nog een hoger beroep. De 39-jarige man werd vanmiddag gearresteerd in Leuven. Hij was jarenlang dakloos en verslaafd aan drugs. Hij is ook verschillende keren veroordeeld voor diefstal en bedreiging. De 23-jarige Julie verdween zaterdag. Haar lichaam werd vandaag gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Zo zong ze in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt... en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Juist vandaag kwam haar derde soloalbum uit. Op sociale media reageren onder andere ChristenUnie-leider Segers... en presentator Andries Knevel verdrietig op het overlijden van de zangeres. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. PKK-leider Öcalan roept op tot een diepgaande maatschappelijke verzoening in Turkije. Dat doet hij in een verklaring die werd voorgelezen door advocaten... die hem voor het eerst in acht jaar tijd hebben mogen bezoeken. Volgens Öcalan moeten de partijen in Turkije stoppen met de polarisering en de cultuur van strijd. De Koerdische voorman, volgens tegenstanders een terrorist... zit sinds 1999 een levenslange celstraf uit... op een eiland voor de Turkse kust. Voetbalclub Telstar heeft Jordi van der Laan ontslagen. De 25-jarige speler had zich vorige week ziek gemeld... maar bleek in Londen te zijn om Ajax aan te moedigen... in de halve finale van de Champions League. Van der Laan besloot zich ziek te melden omdat hij verwachtte... dat hij geen vrij zou krijgen van de training. Zijn contract bij de eerste divisieclub uit Velsen zou komende zomer sowieso aflopen. Het weer, hier en daar nog een bui.